Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na weken van onderhandelen is het eindelijk gelukt om afspraken te maken over onderwijs. De regeringspartijen hadden een enorme bak bezuinigingen klaarstaan maar hadden steun nodig van de oppositie om die plannen door te kunnen voeren. Dat is gelukt, onder meer door JA21 en het CDA. Je hoort hun leiders Joost Eertmans en Henry Bontebal. Ik ben nog steeds geen fan van deze begroting, ehm, waar je zoveel bezuinigt. Maar het is in ieder geval het ergste is, is, is gerepareerd. We hebben een slechte begroting minder slecht gemaakt. En het alternatief is de hele boel tegen de muur laten rijden. En het CDA zit niet in de wedstrijd om eh, anderen tegen de muur te laten rijden. In die minder slechte onderwijsbegroting wordt bijna 750 miljoen euro minder bezuinigd dan de regeringspartij partijen van plan waren. Daardoor kan onder meer de langstudeerboete voor studenten worden geschrapt. Niet iedereen is blij. Er blijft nog altijd een bezuiniging over van 1,2 miljard. In Meppel is gisteravond een schietpartij geweest. Daarbij is één gewonde gevallen, die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt. Waarom er werd geschoten in Meppel is niet duidelijk. En let even op als je een dynamisch stroomcontract hebt. De prijzen stijgen vandaag naar 1,20 euro per kilowattuur. Dat komt door gebrek aan zon en wind. Elektriciteitscentrales moeten daardoor flink aan de bak. Mensen met een vast contract hoeven minder na te denken wanneer ze de wasmachine aanzetten. En Feyenoord heeft gisteravond goede zaken gedaan in de Champions League. Vanaf de aftrap zaten de Rotterdammers er gelijk lekker in. Zagen ook de commentatoren van Rijnmond. Daar komt hij dan voor derde Trouwen, die komt er binnen! Duizenden springende mensen in het stadion. Je voelt het ook. Het stadion wiebelt een beetje. Als Feyenoord weer op avontuur gaat met weer een kans met Paixão op de rand van de 16. Hop, Wat een heerlijke goal van Paixão! krijgt de bal. Hartsmoesa maakt de actie. Hartsmoesa! Dat was nog maar het eerste halfuur. Het werd uiteindelijk 4-2. Daarmee staat de Rotterdamse club nu op de 18e plek op de Champions League ranglijst. Krijg je het weer nog. Een kille dag met veel grijs en vooral vanochtend af en toe motregen. Later trekt het soms open zijn er af en toe opklaringen met een heel klein beetje zon. Het wordt 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is al in volle gang met vooral de dagelijkse files. Ongelukken veroorzaken op een paar plekken flinke vertraging. Bijvoorbeeld op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Hoorn Noord en Purmerend heb je nog een half uur oponthoud na een ongeluk eerder vanochtend. De weg is hier inmiddels wel weer vrij. Ook loopt het vast op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Groenplein 20 minuten oponthoud. En rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... dan heb je tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein ook een kwartier vertraging. Verder nog file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Amsterdam Zuidoost 10 minuten oponthoud. En rijd je op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... dan heb je tussen Edam en Broek in Waterland Noord bijna 40 minuten vertraging. Verder nog file op de N205 van Nieuw-Vennep naar Zwanenburg...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 when I feel the loneliness inside my heart. You the answer. 9.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 En tussen 2021 en 2023 zijn 95 zorgmedewerkers ontslagen vanwege het meenemen van medicijnen. Volgens de inspectie ging het vooral om slaappillen en sterke pijnstillers. En vooral in ziekenhuizen werd gestolen uit de medicijnkast. Het weer bewolkt met vooral vanochtend nog kans op wat motregen. door 4 tot 7 graden. ZFM.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 h 说。